uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar defensie en de zorg. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichten van RTL Nieuws. Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren. Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Defensie krijgt uiteindelijk jaarlijks 375 miljoen extra, de helft van de totale meevaller. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken met Griekenland geen vertraging oplopen, nu er nieuwe verkiezingen komen. Premier Tsipras kondigde vanavond in een tv-toespraak aan dat er op 20 september weer verkiezingen zijn. Hij wil een duidelijk mandaat van de kiezers voor de uitvoering van de Europese maatregelen. Dijsselbloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering zich houdt aan de Europese voorwaarden. In het Griekse parlement was brede steun voor het hervormingspakket. Ik hoop dat de verkiezingen zullen leiden tot meer steun in het Griekse parlement, zei Dijsselbloem. Jean-Marie Le Pen is definitief de politieke partij uitgezet die hij zelf heeft opgericht. Het rechtsnationalistische Front National heeft hem na een hoorzitting in Parijs zijn lidmaatschap ontnomen. Die hoorzitting ging onder meer over zijn antisemitische en controversiële uitspraken... Zo zei Le Pen een paar keer dat de gaskamers van de nazi's een detail in de geschiedenis zijn. Le Pen was al eens geschorst als partijlid, maar dat heeft hij met succes aangevochten bij de rechter. Ook nu wil hij het besluit van zijn partij weer aanvechten. Ajax heeft de eerste play-off wedstrijden in de Europa League met 1-0 gewonnen van FK Jablonec uit Tsjechië. Arik Milik maakte in de tweede helft het enige doelpunt uit een strafschop. Volgende week gaat Ajax naar Tsjechië. AZ heeft de uitwedstrijd tegen de Roemeense club Astra Giurgiu in de play-offs van de Europa League met 3-2 verloren. AZ kwam al vroeg op een 2-0 voorsprong, maar gaf die nog voor de rust weg.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 Oh. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to And to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you zeer goede avond, luisteraars. Welkom bij weer twee uur tussen app en vloed. Ik heb weer mooie muziek meegebracht, hoor. Reken er maar op. En eh, dit was uh, I'll Back, een oudje van de Beatles... waar ik grote fan van ben en waar we het afgelopen weekend... Uh, volop van genoten hebben als het gaat om het zelf zingen van al die beatle Dat hebben we gedaan in Beverwijk bij Camille. Een klein kuchje bij de Wijkertoren. En dat was bomvol... En daar hebben we een aantal Beatle-LP's gespeeld. Waaronder Help en Rubber Soul. Live gespeeld. En eh, ja, het publiek volop genoten. Maar niet in de laatste plaats. Want wij hebben zelf eh, met grote teugen genoten van het eh, muziek maken. Wat er altijd nog in ons bloed zit. Tot aan onze dood, zeg maar. Nou, wat dramatisch gesproken, hè. Dit is ook zo mooi, luisteraars. Ten cc I'm not in love. Geldt niet voor mij trouwens, ik ben wel in love hoor. De liefste vrouw van Nederland, die woont in Bloemendaal. just a silly face to stay. There's love. zie wel eens een stukje ontbijtkoek eten van... Eh, nou, ik geloof dat het merk Pijnenburg is. Ja, je hebt nog veel andere. Je hebt ook van Verkade heb je ook ontbijtkoek. En eh, je hebt ook van Bolletje heb je ontbijtkoek. Weet ik het allemaal. Maar dit is een eh, mooi liedje. The Green Green Grass of Home. En het wordt gezongen in die bewuste reclame die ik bedoel...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 I'm in uh, alsmaar niet te krijgen, dat liedje. Althans, eh, niet te vinden, ook op, eh, op het internet niet. Maar onlangs is het toch verschenen en kunnen we ervan genieten. Het liedje wat onder de reclame staat voor, die bekende, voor dat bekende merk ontbijtkoek. Dit was Gobi Grant, onthoud die naam, want we zullen nog veel van haar horen. Ze heeft een, een lief stemmetje. En het is natuurlijk een, een nummer wat door Tom Jones ooit heel beroemd is geworden. Maar ook Oscar Harris zingt het heel mooi. En dat ga ik in twee uur nog een keer laten horen, hetzelfde nummer. Want eh, mijn vriendin die, eh, is helemaal gek van eh, de uitvoering daarvan van Oscar Harris. Die kent u nog wel, de Twinkelstars. met hè? Met Song for the Children en al die mooie liedjes die hij... ik dacht in de jaren tachtig, waar hij in de jaren tachtig heel veel succes mee had. Het meisje heet Aubrey en ze wordt bezongen door iemand die er wel brood in ziet.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 Maar deze niet zo vaak. My Love, My Life. My Love and My Life. Dat, was, uh, dat waren de twee dames en de twee heren van, eh, van ABBA. De volgende draag ik op aan Anita Duif. Het is geen familie van me, het is een ander duifje. Maar het is wel een dame met, eh, ja, zeg maar, muziek in haar aderen. Een dame die ook, als ik me niet vergis, uitstekend de toetsen bespeelt. En dan met name ook Hammond-orgel. Nou, het deed Gary... Eens even kijken, hoe heet hij nou ook weer? Maar in ieder geval de meneer van Procol Harum, die deed dat ook. Eh, met passie. De Waardy Shade of Pale is daar een goed voorbeeld van. Maar het, eh, nummer Salty Dog is opgenomen in eh, Denemarken. Samen met de National Concert Orchestra en het koor wat daarbij hoort. En dat koor was voorzien, elke koorlid had een eigen microfoon. En dat maakte dus het, het mixen van het geluid... voor de mensen die achter het mengpaneel stonden en dat moesten uitvoeren stuk makkelijker. Want als je een koor goed wil doorversterken... nou, dat is een kunstje op zich als geluidstechnicus. Maar als ze nou allemaal een eigen microfoon hebben... dan kun je dat natuurlijk prima mixen en inregelen. Het klinkt fantastisch, het is live. Eh, en eh, we gaan genieten van Saldi Dog in uh, Leiderborg in Denemarken. En het begint ook met een mail, maar deze mail wordt op een gitaar weergegeven. Anita Duif, deze is speciaal voor jou. uitzitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Tussen eh, app en vloed, daar luistert u nog steeds naar, luisteraars. Nou, dit nummer draaide ik, ik zei het net al, speciaal voor Anita Duif. Een dame die ook eh, heel bekwaam is in het muziek maken. Maar wat ik op... Eh, de media, op de social media wel eens voorbij zien komen aan schilderwerk. Dat mag er ook zijn, Anita. Ik ben een bewonderaar van jouw prestaties op dat gebied. Eh, en ook je muzikale prestaties. En ik hoop je een keer live eh, wat dat betreft te mogen bewonderen in de buurt of zo. Nou, eh, luisteraars, wat had ik nog meer voor u klaarstaan? voor de mensen die een klein beetje eenzaam zijn vanavond. Het volgende liedje. Je moet gewoon niet eenzaam zijn. Je moet gewoon naar ZFM Zandvoort luisteren. Tussen App en Vloed. Dan breng ik u de groep Amerika. Met Lonely People. Prachtig liedje. Mooi gezongen. klein beetje minder eenzaam dan, toch? This is for all the lonely people Thinking that life has passed them by Don't give up until you from the silver cup And ride that high People, eh, bezongen bij, eh, door... <laughs> ik wil half in het Engels doorgaan. Eh, gezongen door natuurlijk de groep America. nou heb ik een beetje pech, luisteraars, want ik, ik zie op mijn, op mijn computer de nummers niet meer afgebeeld staan die ik zou willen draaien. Dus er kan een kleine computerstoring zijn. Dan moet ik hem weer even aanzetten en weer uitzetten en zo. Dat vraagt even tijd. Dus ik ga u nog maar even tracteren met een oud Beatletje. Oh yeah. many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you, I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you, I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you, I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Ja, luisteraars, ik heb hier een, een eh, storing in de studio. Eh, die storing die bestaat hieruit dat het internet eruit ligt. En dat betekent, ik hoop niet dat het, eh, dezelfde problemen zijn... net als met Ziggo aan de hand is geweest. Waarbij heel Nederland werd lamgelegd als het gaat om internet. Maar ik, ik, ik heb alleen nog op dit moment wat Beatle-repertoire paraat staan... Daar moeten we even een alternatief voor bedenken zo. Maar in ieder geval, dat is ook lekkere muziek. Dus ik ga verder met Anna. You say he loves you more than me, so I will set you free. via de andere computerluisteraars. Waar ook heel mooi repertoire op staat. Waaronder dit nummer van eh, Spendau Ballet. How many lies? Hoeveel leugens? Nou, ik vertel u geen leugens, maar we hebben echt een storing hier. We gaan kijken of we dat zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Maar eh, mooie muziek gaat gewoon door voor u. Spendau Ballet. Een groep waar we eigenlijk de laatste paar jaar niet zoveel meer van horen. Maar misschien weet Willem hoe dat komt. Willem, goedenavond. Goedenavond, ja. Leuk dat je bent eh, eh, gekomen hier eventjes naar de studio om mij bij te staan. Ja, ik was aan het bruisen en ik denk, weet je wat, ik bruis eens eventjes naar eh, Charles toe. Want, ja, oh. Charles die... Fantastisch. Want uh, je was ook bijna een redder in nood. Want eh, de computer deed het niet. Althans, eh, wifi deed het niet. En voor de luisteraars die, daar er niet zoveel verstand van hebben. Wifi is natuurlijk zeg maar, het instrument wat zorgt dat wij internet kunnen ontvangen. Draadloos. En dat zorgt dat we dan ook via dat internet live op de zender kunnen. Maar het is, we hebben de computer uitgezet en weer aangezet. En hij doet het weer. Dus het is eh, gelukkig niet een storing bij eh, een landelijke provider. Maar het was hier een, eh, een studio aangelegenheid dat even niet werkt. Nou, we kunnen weer voort. Want we hebben weer volop repertoire klaarstaan. Jij wilde mij, of jij vertelde me net iets over die zeemail. Die werd vertolkt net tijdens het nummer van Procol Harum in Denemarken. Ja. Met dat Denisch orkest en dat grote koor erachter. Eh, dat werd op een gitaar gedaan, maar met een hulpinstrument. Ja, dat klopt. Dat is een, uh, dat is een ebo, <clears throat> Een ebo, Een ebo, een ebo, zeg maar. Ja. een heel klein apparaatje. <clears throat> en wat doet hij namelijk? Hij, eh, die, je zet hem vlak boven de snaren en dan dat ding dat, dat, dat creëert een soort magnetisch veld. En doordat je gitaarelementjes op, de, op je gitaar opzet, gaat het resoneren. Ja. En ik, ik weet niet of je het hoort. Ja. Oh, kijk. Ja, dat doet, uh, luisteraars kunnen dat niet zien. Dat doet Dat, doet, het is live, ja. Dat doet hij met, eh, met zijn mobieltje. En daar hoor je dus dat, dat IBO-instrumentje op. Ja. En op die manier wordt dan dat, dat meebegeluid ook geproduceerd. Ja, correct. Maar toch is dat niet nieuw, want ja, Pink Floyd deed het altijd eerst op een oude manier. Maar later mhm. gingen ze dus ook IBO's gebruiken. En, ja. En dan krijg je dat, dat meeslepende. En, en, en, en hoe kom jij aan die kennis? Want jij bent toch geen muzikant of wel? Nou, ja. <laughs> Ach, wat zal ik zeggen? ik wil... je weet wel veel van muziek, zo bedoel ik het niet. Maar, maar je speelt zelf toch een instrumenten, of wel? Of vergis ik me nou? Nou, nou, ja, nee, ja. Af en toe dat ik ooit een keer op de tafel trommel. En eh, <laughs> dat ik acht gitaren heb staan. En, ja. en, en eh, <laughs> een Yamaha synthesizer. En doe ik verder niet zoveel met muziek. Mhm. nee. Oké. Maar je weet er wel een hoop van bent wel een genieter van muziek in ieder geval. Nou, ik, ik was laatst in het ziekenhuis en toen moest ik eh, eventjes een, dan eh, wordt er een, infu infuus afgenomen, zeg maar. Ja. En het eerste wat daar eh, dat buisje ging, was pure muziek. <laughs> dat vloeit door de aderen. Ja, ja, ja, ja, ja, Maar voelde je je ook verloren in het ziekenhuis? nee, maar god, er is pas wel een stukje muziek voor, denk ik. Ja, daar is een stukje muziek voor, want daar hebben we Anouk voor. Onze Nederlandse verdette als het om zingen gaat. Lost, lost, lost. Ik hoor het al. to be blue? why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. Story eyes that make me melt, right? Boy. fantastische stem heeft deze dame toch. Eh, we hebben wat dat betreft in Nederland best wel een paar aardige zangeressen. Want ook Celia Romli en, en Treintje Oosterhuis natuurlijk... die eh, zingen natuurlijk eh, geweldig. En dan heb je ook nog die, die, die donkere dame, hoe heet ze nou? ik kan even niet op de naam komen. Ja, ik weet wie je bedoelt. die zit ook in, in die, in die, in die soul, soul diva zeg maar. Die, ja, ja. samen met... met eh, de dame die eh, dat nummer van Xander de Bouzonnier beroemd heeft gemaakt. Eh, nou. Ja. Haar naam kan ik 30 keer zeggen en dan... 29 keer is genoeg. <laughs> nee, maar ik weet wat, ik weet wat je bedoelt. En, Overigens, dat moet ik ook nog even melden. De, de zanger natuurlijk van Procol Harum is natuurlijk Carrie Brooker. Hè. Kon ik dat nou vergeten? Net, net, kon ik ook niet op zijn naam komen. Ja, ik wist dat hij Gary heette. Maar dan ben je geneigd om te zeggen Gary Moore. Maar je bedoelt natuurlijk Gary Brooker. Gary Brooker, ja. nee, dat, dat, ja, eh, dat is ze natuurlijk. Ook een man op, eh, op eh, wat hogere leeftijd. Ik denk dat hij ook al naar de 70 gaat. Of misschien al de 70 gepasseerd is. Maar als je die man nog achter zijn instrumenten ziet zitten en met name hoort zingen, want dat hebben ze zojuist live kunnen horen. Nou, dat is <laughs> echt kippenvel. Hoor. Maar als je ook met zo'n orkest kan, kan optreden en met zo'n koor erachter. Nou. Maar het is, ook, het is ook gewoon tijdloze muziek. Het, eh, ook dat natuurlijk, dat is ook wel belangrijk om te melden inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk, eh, dat is met een hoop muziek uit de jaren 60. Ja. Eh, we kunnen, ja, eh, de, eh, als ik daar wel eens over praat... en er zijn wat jongelui in de buurt... ja, hebben we die oude man weer met zijn met jaren 60... <laughs> met zijn jaren 60 muziek. Maar het is, het is wel, het is wel uh, muziek wat ook hele, ten dagen door juist jongelui... weer wordt gecoverd. He, we hebben nou... Uh, en dat is, dat is dan tachtige jaren. Dat liedje van, van, van Benny Nijman. Van, uh, uh, ik weet niet hoe. Nou, dat wil ik, wel, wil ik wel even vertellen. Op Benny Nijman, dat was een, eh, een zanger eh, uit eh, Maastricht. Hè, want daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Hij heeft inderdaad een nummer geschreven van Ik weet niet hoe. Ja, dat was in de jaren 80. Ik dacht 82 of zo. Nee, 1983, januari. Ja, zit ik er een jaar naast. Mag ik, daar, mag ik door voor de 1000 euro? Jij wel, jij wel, jij <laughs> wel. Oké, okay. ja, een geweldig nummer. Maar ook weer gecoverd nu. Ik, ik weet niet door wie, moet ik eerlijk zeggen. Maar Ruud Jansen weet dat wel, want die draait dat nummer heel veel in zijn uitzending. We dus- kunnen hem natuurlijk even uit zijn bed maar we kunnen ook gewoon eventjes op internet zoeken eh, wie dat is. En dan kunnen we dat liedje straks misschien nog wel even draaien. Want dat is eh, best wel geschikt voor dit, eh, voor dit programma ook, toch? Dat is ook wel weer zo. Ja, ja. ja goed. Hey, wat, wat heb jij straks voor ons uitgezocht, Nou, ik heb een, wat nummers gevonden die ik eigenlijk niet meer zoveel op de radio heb gehoord. Ehm, bijvoorbeeld, misschien zeg je dat wel wat, misschien zeg je het helemaal niks. de House Martins, die ken je wel? De House Martins? Nee, zeg maar niks. Caravan of Love. Het is een, ja... Natuurlijk. Nou, dat zijn de House Martins. Niet de House Broeken, maar de House Love, love, love. Dat ding, hè, toch? Ja, maar ja, dan zes, maar dan zes beter, <laughs> ja. Maar dan beter gezongen natuurlijk. Nou, dat zeg ik natuurlijk niet. En wat, wat, wat, had ik verder nog, eh, nog voor je in aanbieding? Ik heb Tracy Chapman, heb ik nog The Promise. Ik heb uh, Erika Badu, Tyron, dat is wel wat. Oh, wat, wat, wat boft u luisteraars vanavond. Dus blijf vooral luisteren naar Zizem antwoord. We redden het niet allemaal meer voor 11 uur... maar straks dan eh, barst de hel los wat dat betreft. Oh. Mooie muziek, meegebracht door Willem Bruis... hier ook aanwezig in de studio. We gaan uh, eventjes verder met een eh, liedje wat ik al klaar had staan. Since I Don't Have You. Wordt bezongen natuurlijk door een van mijn uh, ja, favoriete Art Garfunkel. gekomen. Ja, daar ben je helemaal voor van huis gekomen, Dick. <laughs> Die man die, die altijd interrumperen wil. Hij bruist ook altijd. Hij bruist ook altijd. Ja. Eh, we gaan straks genieten van Tracy Chapman. Doen we na het nieuws. Want terecht dat jij opmerkte, dit is zo'n mooi eh, nummer. Dat moet je in zijn geheel draaien. Dat gaan we ook doen. Dat heb jij voor ons meegenomen. Maar eh, straks uit jouw lijstje zal blijken dat er nog veel meer mooie nummers langskomen in de tweede uur. Eh, Willem Ruijs, luisteraars, ook eh, aanwezig in de studio. En Willem, heb jij binnenkort nog weer een eh, interessante nachtuitzending voor de luisteraars? Ja, het is maar goed dat je erover begint, maar ik was het alweer vergeten natuurlijk. <laughs> ja. Nou, ik had je ehm, gewoon vastgebonden aan je stoel, dan kan je gewoon niet meer weg. Dan moet je, dan moet je wel s'nachts. Dan moet ik wel, ja, ja, ja. Nou, nou, dat duurt nog wel eventjes. Volgende week donderdag. Dat is precies nou. over een week. Dat, is ah, na... joh, dat, vliegt allemaal voorbij. Het gaat zo snel, werkelijk. Voordat we weet hebben we allemaal de kerstboom weer in de kamer staan. <laughs> Maar volgende week eh, na ehm, het, uh, eh, volprezen, het onvolprezen programma tussen eh, App en Vloed... Ja. Ehm, dan, ja, dan maak ik mijn opwachting, maar ik eigenlijk ook weer niet. Want? Ja, het is een beetje een cryptische omschrijving, maar ik heb een, een, ehm, een stand-in. Mhm. En die gaat voor mij de nachtshow doen. Oké. En ja, daar hangt een deken overheen en die laat ik nog even hangen, want... ja. Anders is dat zo jammer. Maar dat is volgende week donderdag, dus, vanaf 12 uur tot 7 uur de volgende morgen. En het is een, eh, reggae nacht? De nacht van de reggae. Ja. Jawel. En ja, eh, je, je gaf mij al aan dat er, honderden eh, reggae nummers zijn. Ik, ik, ja, ik heb toen al tegen je gezegd van ja, ik ken alleen maar Bob Marley en uh, Pieter Tosh en zo. Al die, al die, die prominent als het om reggae muziek gaat. Doe maar natuurlijk. Wie? Als, doe maar uit Nederland. Nou, <laughs> ja. Nee, maar dat is ook een soort van reggae. Het is, de stijl is, is, is ja. Rocksteady ska, eh, ja. Maar... Wat een, hoop mensen niet weten. Het liedje wat je nou zo stiekem op de achtergrond eh, hoort. Ja. Dat is nummer Heather. Van de Carpenters, hè? Nou, jij weet... Kijk, die man die weet ook alles, hè. Het is fantastisch. Dat is eh, de eindtune van Veronica, is dat, hè? Is dat zo? De laatste minuut van Veronica, toen ze op zee zaten. Oh. nummer was afgelopen en de stekker ging eruit. We hebben nog 15 seconden, dan gaat onze stekker er ook even uit.